Citi-dijkers met het NOS Journaal. Vakbonden, FNV en AOB eisen van het kabinet een miljoenenfonds... voor mensen met langdurige coronaklachten. Komt dat er niet, dan stappen ze naar de rechter om de staat aansprakelijk te stellen. FNV en AOB vinden dat er in de coronatijd te weinig is gedaan... om personeel in de zorg en het onderwijs te beschermen. Ze willen dat het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar stelt voor het fonds... en vragen om een regeling die vergelijkbaar is met die voor asbestslachtoffers. Hypotheekadviseurs merken dat veel mensen vraag hebben over de stijgende hypotheekrente. Sinds begin dit jaar stijgt die snel, waardoor een nieuwe hypotheek tot hogere maandlasten leidt dan een paar maanden geleden. Toen de rentes net begonnen te stijgen hebben veel huiseigenaren hun hypotheek overgesloten... om hun rente voor jaren vast te zetten op een laag niveau. Die oversluitgekte is nu wel voorbij, zeggen hypotheekadviseurs. Een eigen bijdrage in de jeugdzorg is geen goed idee, vinden Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV. Gisteren werd bekend dat het kabinet een deel van de jeugdzorgtaken weer bij gemeenten wil weghalen. Er hoort ook een bezuiniging bij van 500 miljoen euro. Jeugdzorg en FNV zijn bang dat er daarom een eigen bijdrage wordt ingevoerd. Dinsdag wordt er een petitie aangeboden. In Noord-Korea grijpt het coronavirus steeds meer om zich heen. Vandaag zijn er nog eens 21 mensen overleden die koorts hadden, meldt het staatspersbureau. Ook zijn bijna 175.000 mensen ziek geworden. Of ze allemaal corona hebben is niet vastgesteld, omdat er nauwelijks testcapaciteit is. Donderdag meldde Noord-Korea voor het eerst een coronabesmetting. Volgens het land zijn sinds eind april meer dan een half miljoen mensen ziek geworden. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de noodtoestand afgekondigd... en in het hele land geldt nu een lockdown. Het weer. Eerst veel zon, later meer bewolking en het wordt 17 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Morgen een paar graden warmer. Maandag is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Tussen knoop het Watergaasmeer en knoop het Amstel is de vertraging een kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Het gaat ook file op de A10 Zuid richting Utrecht. Tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow and eventually mm-hmm.